Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De GGD's hadden aan het begin van de middag via het speciale telefoonnummer voor leraren en zorgpersoneel 3800 afspraken gemaakt voor een coronatest. Deze bellers kunnen zich vandaag of anders morgen laten testen. Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde de voorrangsregeling ruim een week geleden aan. Het gaat om een tijdelijke maatregel vanwege oplopende wachttijden. Er liggen nu 410 coronapatiënten in het ziekenhuis... van wie 85 op de intensive care. Het aantal coronapatiënten op zowel de IC als op andere verpleegafdelingen... is de afgelopen 24 uur gestegen. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... verwacht dat het aantal ziekenhuisopnames de komende week zal blijven stijgen... Om de druk te verdelen worden patiënten in drukke regio's verspreid. De afgelopen dag kwamen er 2223 nieuwe besmettingen bij. Premier Rutte zegt in een reactie op zijn eerdere uitspraak richting voetbalsupporters dat hij niet had moeten schelden. Vanochtend zei Rutte dat fans hun bek moeten houden als ze op de tribunes zitten. Aanleiding hiervoor waren verschillende wedstrijden afgelopen weekend waar werd gejuicht, geschreeuwd en gezongen. Dit is verboden vanwege de coronapandemie. Na een korte bezetting van het kantoor van boerenorganisatie ZLTO in Den Bosch... zijn 13 actievoerders van Animal Rebellion opgepakt. Ze willen dat ZLTO erkent dat veehouderij een grote bijdrage levert aan de klimaatcrisis. Bij het beëindigen van de actie vanmiddag door de politie... is volgens de actievoerders veel geweld gebruikt. Daarom gaan ze een klacht indienen. Animal Rebellion protesteerde afgelopen dagen al vaker in Den Bosch... Vrijdag werden activisten van het dak gehaald van het provinciehuis. Het weer vanavond en vannacht is het helder en kan er een mistbank ontstaan. De minima liggen tussen de 5 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanaf woensdag wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Schiphol 5 kilometer met 10 minuten vertraging, want er liggen daar gipsplaten op de weg en die zorgen ervoor dat de rechterrijstrook dicht is.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 We gooiden deze keer eens even een themashow in. En de thema, het thema is Drinks and More. Dat wil zeggen alles wat maar een beetje een verwijzing heeft naar eh, drinken of drankjes. Ik heb het zelf uitgezocht en ik hoop dat jullie de playlist leuk vinden. Je hoort in ieder geval net Low Cash en The Cold Beer Kind of Night. En we gaan nu verder met een nummer uit 1976. Billy Joe Spears en Never Did Like Whiskey. Nou, ik ook niet hoor. What's going on in your mind? And that's my looking for the good time. So no need to start that grinning. If you think you'll have me sinning, I'll tell you where I'm at here and now. Well, I never did like whiskey, but I sure do love dan Blanket on Billy Joe Spears was dat met Never Did Like Whiskey. Deze dame heeft natuurlijk zoveel meer mooie nummers gemaakt... dan alleen dat ene grote hitje van haar. Niet wat grote hitje hier in Nederland. In Amerika was ze natuurlijk veel succesvoller. Ik zei het aan het begin van de show al. We hebben een themashow en alles wat met maar met drinken gerelateerd is, ga je voorbij horen komen. Kan natuurlijk niet alles draaien, dus ik heb zelf een selectie gemaakt uit, eh, uit het grote Nashville eh, muziekarchief. En Americana hoort daar natuurlijk ook bij. Brad Graham. Hij maakt gospel, country en Americana. Hij komt uit Texas en dit is Five Beers an Hour. Nou, ik vraag mij af hoe vroeg je dan begint en hoe het aan het eind van de avond met je is. I reckon beer makes you smart. It made wiser. Liquor make you weak cause it's so strong. And the wine feels fine till it leave you hurting. Like a love that started right and ended wrong. I'm drinking five beers an hour on a bar stool. I'm back where I everything there is to know this feller knew. He said, friend, I'm not just blowing smoke here. And I said, no, you're spreading fertilizer too. I'm drinking five beers an hour on a bar stool. I'm back where I've really always been. chug five beers an hour on a bar stool. Country roads take me home again. disappeared. I'm drinking five beers an hour on a bar stool. I'm back where I've really always been. Juggalugging five beers an hour on a bar stool. Country roads take me home again with a five beer limit. That's one ounce a minute. Country roads take me home again. bluegrass, and Americana. Nashville Radio Show. It's Friday night, it's time to party. Let's roll on out of here. Raise some hell at the carousel and tear it up down here. Raise your beer in the air. Flip it back like you just don't care. It's Friday. It's about 4.30, don't make me blush to live. I'll chew you up and spit you out and stop acting like a dick. Go pound sand, find a pair of new hands. I'm tired of this shit. Raise your beer in 2018. Ellen Nulton, Chip Davis en Billy Davis. En Raise Your Beer van het album Jokers and Thieves. Nou, ik raise mijn uh, eh, ijsthee als niet erg vind. 1964, ehm, Loretta Lynn. Ja, die heeft ook een nummer gemaakt dat gerelateerd is aan eh, drinks and words, maar even zo te zeggen. Wine, Woman and Song. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Well, I'm at home and working and a slave in this way. You're out of behaving, spending all of your pay on wine, women, and song. While I'm a making beds, you're out a making time. You rob my piggy bank and spend my last thin dime on wine. I give up. given up your wine. Women and song. 1964, Loretta Lynn en Wine, Women and Song. Ja, hartstikke lekker nummer uit de jaren 60. En ze heeft natuurlijk heel veel andere mooie nummers gemaakt. Maar ook dit nummer is natuurlijk weer gerelateerd aan ons thema. Net als het volgende nummer. 2016 bracht Randy Houser het album Fired Up uit. En op dat uh, album staat dat hele uh, nou ja, leuke nummer met de aparte titel Hot Beer and Cold Women. Hungover, sunburn, I get it Lord, lesson almost learned. I'll get there. Give me one more night. Yeah, I know I told you 300,094 times. This ain't no way for me to be living. I'm doing more losing than I am winning. It sure was fun back in the beginning.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 B-double-E-double-R-U truck of mine, paying no attention to the highway signs. 90 mile an hour toward the county line. Oh, quick sack, 12 pack back again. It's a B double E double R E. bee double on you again. Hey, like a double E double on Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. betreft dit nummer niet ontbreken. Dit is een van mijn favoriete nummers van Aaron Endelin en heet I Can Be Your Whiskey. En zoals ik al zei, thema show. Maar heb je nu zelf een suggestie voor een volgend thema? Mag je dat ons altijd laten weten. Je kunt ons mailen via info.nsvoorradio.nl Of je stuurt een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 75 Of voor buiten Nederland plus 31 6 428 443 75. En gaat dit allemaal te snel? Kan je dan natuurlijk allemaal terugvinden op de website van Nashville Radio. Dat is www.nashvilleradio.nl L. Spiegelplaten die gaan ook niet ontbreken in deze show. We hebben er twee in het tweede uur, dus ook nog eentje. En nu is tijd voor de eerste. 1977 werd het voor het eerst op de plaat gezet door Jimmy Buffett. En in 2013 brachten Toby Keith en Sammy Hagger. jawel, die van Van Helen, ook nog een eventjes een duet uit van dit nummer. Alan Jackson maakte er ook nog een cover van in 1999, maar die ga je dit dus niet horen. Jimmy Buffett en Toby Keith en Sammy Hagger en Margaritaville. Dit is is de Nashville Spiegelplaat. Nibbling on sponge cake Watching the sun bake All of those tourists covered with oil Strumming my six string smell of shrimp deze show. En in de tweede uur ga je er ook nog eentje voorbij horen komen. Um, we gaan nu naar een eh, zangeres, Brandy Bellen. En dit is Wine in a Coffee Cup. Pouring wine into coffee cup. I haven't washed the dishes in a month. Cause I'm so sad and you're so mean. I'd rather just sit here and drink. Do do do do do do do do do. Brooks en Dunn niet kent, ja, dat is geen country fan. Die hebben natuurlijk heel wat muziek gemaakt. En daar zit natuurlijk uiteraard wel één of meer nummers tussen... die gerelateerd zijn aan het thema van vandaag. Zoals dit nummer ook, uit 1999 van het album Tightrope, Beer 30. got a single stem rose. My baby's dressed up, she's raring to go. I got a Jones on the moon of a jukebox. I like to two-step, she likes to rock. That clock on the wall, it rings, it chimes. It's beer 30, a honky-tonk time. Life's too short, let's get to living it. Let's give it all we can give it. Let your hair down, turn the music up. We're gonna paint the town a black tanner. The party starts here, in line. Beer 30, a honky tonk time. I put in my 40, I'm going home. Lord, my get up, it's got up and gone. Got my paycheck, I'm on my way. It's finally Friday, my kind of day. I punch the clock, I hit the road flying. It's beer 30, a honky tonk time. Yeah, life's too short. Let's get to lemonade. Let's give it all we can give it. Let your hand down, turn the music up. We gonna paint the town, a black tan up. The party starts here, get in line. It's beer 30, a honky tonk time. give it all we can give it. Let your hair down, turn the music up. We're gonna paint the town, a flat tanner, the polished our chick, get in line. It's beer 30, a honky tonk time. It's beer 30, a honky tonk time. Nashville Country Classic. Tears will be the chaser for your wine. You sit there and tell me how you'd like to be free. You're tired of being tied down to a home and family. You say you miss the bright lights along the great white way. Little do you realize the price. 50 jaar terug in de tijd. Naar 1966, Wanda Jackson en Tears Will Be The Chaser For Your Wine. Volkmuziek is het nu tijd voor geworden. Wink Burcham en The Liquor Store. she came up to me, she was dirty as could be, tripping on her seat. She said she got something for me, she could show me, give me what I need. Old school for life, baby. Last night I had a little talk with myself Just me and me, man to man I said, son, I think it's time I laid it on the line And I tried my best to make me understand Drinking them beers Shedding them tears Over a love that's grown cold Wasting time Yours and mine time can make a man grow old.